Anouk Thijssen met het NOS-journaal. President Trump heeft een nieuwe veiligheidsadviseur op het oog. Het is luitenant-generaal McMaster, die onder meer in de Eerste Golfoorlog en in Irak diende. McMaster moet de opvolger worden van de vorige week opgestapte Michael Flynn. Trump wilde eigenlijk oud-marinecommandant Harward voordragen, maar die bedankte voor de eer. Er komt een verbod op reclame voor flitskredieten. Dat zijn kortlopende leningen tegen hoge rentes. Minister Dijsselbloem werkt samen met toezichthouder AFM aan een wetsvoorstel om kwetsbare consumenten in geldnood te beschermen tegen woekerrentes, die soms oplopen tot honderden procenten. Het reclameverbod kan over zes weken ingaan. De schietbaan in Ossendrecht, waar vorig jaar een sergeant van het korps commandotroepen om het leven kwam, was niet veilig. Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten die RTL in handen heeft. Op de baan stonden linnen wandjes die kogels doorlaten. Volgens RTL heeft Defensie nagelaten de baan op veiligheid te controleren. Het overleg over een nieuw leningdeel aan Griekenland wordt zo snel mogelijk hervat. Dat hebben de eurolanden afgesproken. De besprekingen waren eind vorig jaar vastgelopen omdat de Grieken niet verder wilden bezuinigen. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem laat nu doorschemeren dat het misschien mogelijk is dat de Grieken minder bezuinigen en meer hervormen, zodat de Griekse economie verder kan opkrabbelen. Inwoners van de regio Zevenaar kunnen weer veilig kraanwater drinken. Waterbedrijf Vitens heeft het advies om het water voor consumptie drie minuten te koken ingetrokken. Zo'n 30.000 huishoudens in Zevenaar en omgeving hadden sinds zaterdag problemen met het kraanwater door een lek in twee grote leidingen. YouTube wil een eind maken aan de reclamespots van 30 seconden die niet weg te klikken zijn. Eigenaar Google wil zo de ergernis onder gebruikers tegengaan. Vanaf volgend jaar zijn alleen kortere reclames mogelijk die bovendien weg te klikken zijn. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met van tijd tot tijd motregen. Morgen begint druilerig, maar smiddags is het net zo goed als droog met kans op wat zon.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 I hope it's clearly understood. 반전 있는 여자 Gangnam Style 실보다 야한 여자 그런 감 Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Gangnam Star sexy lady Op op op op Open Gangnam Star sexy lady Op op op op Open Gangnam Star It makes me feel ashamed to be alive.